info en hits. Oh yeah! En jawel hoor. En jawel hoor. Het is weer weekend. Het is weer zaterdagavond. Hier bij Langstraat FM. Tot 7 uur kun je luisteren naar Langstraat FM. Funk Night. me. It's okay. There's a saying everybody needs somebody. Let's get together and we won't be so lonely. feel your sadness, and you know I must confess. I get old, and I start to dat was eh, Coco Pop. Lonely Girl, Lonely Boy. Zo heet hij eh, voluit. Langs hadden we Fun Night. Dit komt uit de playlist Maserati. Dit is Susie. Put Our Heads Together komt in 1983. En dit komt weer uit de playlist Sky. Let's Celebrate. Komt uit 1983 ook. En je hoort de maxi-single daarvan. Langs hadden we een Funk Night. Het is 16 over 5 precies. Adrian Griffin. Lock it up and rock it. You deed Wild Thing. Now your Disco 4 and a Whip Rap, die je ook the van de Desband kent natuurlijk. Disco 4, de Whip van Let It Whip van de Death Band. En meteen al in 1982 dus door Disco 4 gecoverd. En dit is Spellbound, maar langs hadden we Funk Night. Keep it coming. what I need. Dit Coming. Komt van hun enige LP, die ook uh, Spellbound heet trouwens. Gewoon namelijk zeg maar. Het nummer heet Keep It Coming. LP-track daarvan dus. Ze hebben alleen wat eh, singeltjes en een LP dus gemaakt in 1984. 85 komt die LP vandaan in 1986 dus. Voor de verder rest helemaal niets. Jammer, want het klinkt best goed. Deze groep die heeft wat meer gemaakt. Heel wat meer. Starpoint. Komt uit de playlist. Hier is Sensational. Dat was Roy Ayers. 12 over half 6. Souvenir. Souvenir van Shadow. Dit is Tennis Shoe. Komt uit 1981. Een heel bijzonder werkje. Dan hou je de concept en Mr. DJ. store near you soon. We got your rap, your jazz, your rhythm and soul. We've even got your rock and roll. Reach out and touch a star. Request lines open at 123 three W am Mr. DJ. And guess what, baby? Yeah, you are on the one. What's your name and where you calling from? Yo, Mr. DJ, this is Ronnie from Lakewood, man. What's happening? Hey, dude, how you hanging? Hey, I'm hanging pretty tough, man. I was just wondering if I could hear a little bit of that Frank Sinatra with that Quincy, uh, uh Quincy, Quincy Jones. Quincy Jones, yeah, that's it. You know, little LA, she's my lady, and maybe a little New York, New York, huh? Hey, thanks, dude. Love you, babe. W O N E request line, radio for the world. You're on the air. What's your name? Where you calling from? This is Duque queen. what's happening? Man, you happening? Hey, you live, man. What's going on? The Black Man. I, I, the song, I haven't heard it. Which one? The Black Man song. We just played, Chin. The one with the socks, man. Black socks. Oh, the socks. Sounds like a baseball team from Harlem, dude. Hang on, we'll get it on. WONE request line radio for the world. Hi, you're on the air. What's your name? Where you calling from? this? Who's this? Floyd from Hollywood. From Hollywood. How's it going, Floyd? You all right, babe? I feel fine. What you want to hear? We are the world. Hey, good request, man. We got it for you. WONE request line. Hi, you're on the air. What's your name? Where are you calling from? Hi, this is Liz. Hey, Liz. How you doing? Good. Um, I just wanted to tell you I love your voice. Hey, I love it too, babe. <laughs> uh, I'm sitting here all by myself, and don't have anything else on except for you. Oh, oh hey. Uh, yes, uh, what's going on, Liz? What can I do for you? I just wanted to, um, you know, call me sometime. Uh, okay, no problem. What's your number, babe? bye. Uh, bye. Liz, your number. W-O Mr. DJ with your request. Coming up, we've got We Are the World, Houdini's Five Minutes of Fun, Pop Life from the Purple Man, and by special request, Robert White's Hold Me Tight. WONE weather for the world looks like this Tokyo, cloudy skies with a high of 75 foggy and cool in London with a balmy 56. Rio, it's hot on the beach, 102 and rising, 65 and clear in Frankfurt. The Big Apple's 92. Purple rain in the forecast out of Minnesota. We're talking 40 days and 40 nights here, gang, so don't leave home without it. And not your American Express card either. Bangkok, it's always live at 95. LA, Sherman Oaks, and Reseda area, 85 and clear and totally tubular. And right now, WONE Radio for the World is hot and rising. This is Mr. DJ, and you're on the one. Nou, dat is lekker warm daar allemaal. Tropische dagen, net als eh, dat we hier de afgelopen week hebben gehad. En nu gelukkig iets afgekoeld, want ik kom eerlijk gezegd niet zo goed tegen. Drukkend warm hier altijd in Nederland. Tot 36 graden toe. Vandaag heerlijk een milde 28 graden hier in Waalwijk. En omstreken Loon op Zand, Dongen, Kaatsheuvel, Sprangkapelle, Waspik, en daar in, voor die gemeente draaien we ook de BBQ-band nu. Hanging Out is dit. I keep hanging up, from hanging up. I keep hanging up, from hanging up. Hey, everybody, I know you heard that too much of a good thing ain't no good. Oh no. It makes you wanna keep that sweet thing to yourself. You don't ever want to be with nobody else. who's hard to beat. When I stop loving her, I just can't stop. Oh no, she thinks I'm finished, cause we reached the finish line. I wanna start the race again, take it to the top. It's getting duiken we met Sheila E., de singleversie van Sister Fate. En na het nieuws komen we terug met langzaam en Funk Night, deel 2 van aflevering 143. Beginnen we dan met New Clues en Where's the Beat. Wat mij betreft, tot dadelijk. mede mogelijk gemaakt door Benders Adviesgroep. Het vertrouwde adres voor uw administratie, verzekeringen, hypotheek en zelfstandig intermediair regiobank. Benders Adviesgroep, Stationstraat 113 in Waalwijk. Zet de tijd op 6 uur. Langstraat FM Nieuws. Dit is Jarko Meurs met het Radio Nieuws. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor negen gebieden in Europa aangescherpt. Het gaat onder meer om Brussel, Parijs, Marseille en omgeving, Madrid, Mallorca en Ibiza. Vanaf middernacht geldt voor deze gebieden code oranje. Dat wil zeggen dat niet noodzakelijke reizen worden afgeraden en dat na terugkeer in Nederland 14 dagen thuisquarantaine wordt geadviseerd. Het aantal coronapatiënten op intensive care afdelingen in ons land is sinds gisteren met 1 toegenomen naar 39. Het aantal ziekenhuisopnamen door corona op andere afdelingen steeg met 4 naar 124. Volgens Ernst Kuipers, voorzitter van het landelijk netwerk acute zorg, neemt het aantal corona-opnamen geleidelijk toe. Sinds eind juli is het aantal verdubbeld. In Minsk, de hoofdstad van Wit-Rusland, wordt voor de zesde dag op rij door tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen de herverkiezing van president Lukashenko. Ze verdenken hem van verkiezingsfraude om zo aan de macht te kunnen blijven. De politie houdt zich tot nu toe afzijdig. Eerder deze week werden nog duizenden betogers gearresteerd. Lukashenko ziet de demonstraties als een gevaar voor zijn land en heeft de Russische president Poetin om hulp gevraagd. En de Australische zwemster die vanuit Engeland heen en weer het kanaal over wil zwemmen, hoopt dat ze bij terugkeer in Engeland niet in quarantaine hoeft. Vanaf vandaag moeten alle reizigers die vanuit Frankrijk het Verenigd Koninkrijk binnenkomen 14 dagen in thuisquarantaine. De 35-jarige Australische vertrekt vanavond rond 9 uur richting Frankrijk en hoopt daar 10 uur later aan te komen. Al na enkele minuten is ze alweer van plan terug te zwemmen. En ze hoopt nu dat door haar korte verblijf in Frankrijk de Engelse autoriteiten een uitzondering zullen maken. Het weer, lokaal regen- en onweersbuien. Vannacht overwegend droog en kans op mist. Het wordt zo'n 17 graden. Morgen overdag opnieuw kans op flinke regen- en onweersbuien en maxima van 27 tot 30 graden. En tot zover het radio nieuws. Dit is Michiel Klaassen met het regio nieuws. Noodweer trok in het begin van donderdagavond over Midden-Brabant. In onze regio werd Loon op Zand het zwaarst getroffen. Politie en brandweer waren drukdoende met stormschades, afgebroken takken en ondergelopen straten. Op de Midden-Brabantweg reed het verkeer stapvoets in verband met hevig regenval. Het fietstunneltje onder de Midden-Brabantweg kwam vol water te staan en is voorlopig nog afgesloten. De politie verzoekt om bij stormschade de gemeente te bellen en alarmnummer 112 vrij te houden voor noodgevallen. De politie heeft donderdagavond een 16-jarige jongen met een boksbeugel betrapt. Rond kwart over acht troffen agenten van politieteam Langstraat op de Kanaaldijk Noord in Dongen de 16-jarige jongeman aan. De jongen bleek in het bezit van een boksbeugel. De jongen is meegenomen voor verhoor en tegen hem zal procesverbaal worden opgemaakt. De afgelopen drie weken blijken 20 eftelingbezoekers positief te zijn getest op corona. Dat bevestigt een woordvoerder van de GGD aan het Brabants Dagblad. De besmettingen kwamen aan het licht door het bron- en contactonderzoek van de GGD, waarin de besmette personen aangaven in dit Efteling te zijn geweest in de afgelopen periode. Bij de helft van de gevallen gaat het om personen uit de regio. Ondanks de positieve coronatesten stelt de GGD tegenover de krant dat het risico op een besmetting in het attractiepark niet groot is. Meer nieuws vindt u op langstraatmedia.nl. When she picked me up, it was a half past eight. When I got in the car, we began to go. She wanted to take me to the best of show, but all of a sudden, to my surprise, it was a red and white spaceship up in the sky. Then just before we could turn around, the spaceship landed on the ground. Then three little men walked four feet high, they got out the ship and they went inside. We arrived on the scene and began to groove. The sounds were hot and it made us move. Everyone was rocking and shaking their head, except three spacemen who came up and said, Baby, all of this hebben niet zo heel veel gemaakt, maar er is wat gesampled van ze. New clues en Where's the Beach. Je kent ze ook al van de Wiki Wiki song natuurlijk. Langzaam de Funk Night. Deel 2 van aflevering 123. 9 over 6. Dit is 50 Seconds to Eat. 85 Speculation was dat. Je hoorde daar de maxi-uitvoering van. En dit is Total Contrast. How many reasons? Belang van de Web Funk Night. Nog tot 7 uur. Hier dus. We're holding on to a dream that's gone wrong It's carrying on, it's now taking its toll. Most of the magic's gone, yeah, yeah, yeah. You got yours, and I got mine, and nothing's gonna change our minds. Though we're here, we need them there. How long can we keep on messing up their lives? I wonder how this will end. just how long can we live this life? Make You Feel Good. Nou, dat is gelukt hoor. Vijf voor half zeven. Dit zijn de Dramatics, She's Wild. Dan hoor je primetime met een souvenir. En ABC, die draaien we ook nog. Hierbij langs dat FM Funk Night. de playlist nu ABC. Hier is Vanity Kills, de USA remix. En dan hou je die SOS-band. Hier bij de Funky. S-Band. Break-up was dat. 12 over half 7. Nog een dik kwartier. En dan hoor je Peter Sterrenburg in Peters Platenparade. We eerst nog deze van Chukon. Love's Gonna Get You. that's always on my knees. Don't need nobody to find me ham and eggs. I don't need no sweetheart, just need a pair of legs. I don't need wat een lekkere plaat, hè? Chicken was dat. And Love's Gonna Get You hierbij langs de Funk Night. And dit is Juicy, all work, no play. Work and no play, work no play, work no play, work no play, work no play, work no play, work no play, work no play. was al op één na laatste plaats. En dat betekent dat dit de allerlaatste plaats is van deze aflevering van Langstraat de Funk Night. We zijn er weer volgende week tussen 5 en 7 op de zaterdagavond. We gaan uit met Indie en The Rapper. Dat is een souvenir 1984. Je hoort daar de lange uitvoering van. Dan hoor je het nieuws, reclame en Peter Sterrenburg in Peters Platenparade. They call him Sock it to me, sock it to me, sock it to me, sock it to me, sock it to me. Hey! town, cause they know when it's time I can't get down. She said she liked the way I talk, and then she took my tongue for a walk. The life of a rapper can really be sweet. You rock the girls, then rock the beat. You know they say that talk is cheap, but it's big money out on the street. Hey, hallelujah! Alright, boys, let's give it to them. Huh. 내가 봤을 때는